De rechtbank van Almelo stelt dat er sprake is van kinderdoodslag en niet van kindermoord. De 24-jarige studenten uit Enschede maakte in 2006 en in 2008 een eind aan het leven van haar pasgeboren zoontjes. Ze had de baby's wel al een naam gegeven. De zwangerschappen had ze voor haar omgeving verborgen weten te houden. Volgens het Pieter Baan Centrum heeft ze een borderline stoornis. De straf van anderhalf jaar cel en tbs is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Minister Koenders zet de opbouwwerkzaamheden in de Afghaanse provincie Uruzgan ook na het vertrek van de Nederlandse troepen voort. Afgelopen weekend is Koenders bij verschillende Afghaanse projecten geweest. Hij vindt dat er veel meer vooruitgang is geboekt dan dat hij twee jaar geleden voor mogelijk hield. Zo is het aantal scholen verdrievoudigd en hebben bijna alle inwoners toegang tot gezondheidszorg. In Oeroeskan zitten ongeveer 50 ontwikkelingsorganisaties. Koenders vindt het belangrijk dat het land dat de militaire missie eind volgend jaar overneemt... de Nederlandse benadering handhaaft. Iran zegt dat het door de VN wordt gedwongen nieuwe nucleaire installaties te bouwen. Gisteren kondigde de Iraanse regering de bouw van tien nieuwe installaties voor de verrijking van uranium aan. Dat is een enorme vooruitgang, want nu heeft Iran er nog maar twee. Vicepresident Saleh zegt dat Iran helemaal niet van plan was om nieuwe installaties te bouwen, maar dat de berisping van het internationaal atoomagentschap om een antwoord vroeg.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 that's gonna change me And now I can see every possibility mm. somehow I know that it'll all turn you make me work so we can work to work it out promise you, i get so much more than I get mm.